Universiteit in Nijmegen is door het bestuur berisp. Ze heeft onzorgvuldig gehandeld rond een onderzoek naar de psychologische effecten van vlees eten. Daarbij werkte ze samen met Diederik Stapel, een hoogleraar die wegens het vervalsen van data is ontslagen. De universiteit verwijt haar dat ze voorbarige conclusies heeft getrokken uit gegevens die ze niet zelf heeft verzameld of gecontroleerd. Een 21-jarige man uit Westervoort is voor doodslag op een hoogbejaarde vrouw veroordeeld tot 9 jaar cel. De man brak ruim twee jaar geleden bij de vrouw in, in haar huis in Duiven. Hij doorzocht haar slaapkamer en toen ze wakker werd sloeg hij haar hard op het hoofd. Een half jaar later overleed de vrouw aan de gevolgen daarvan. Er was 10 jaar cel geëist, maar de straf viel een jaar lager uit omdat de man volgens de rechtbank nogal onrijp was voor zijn leeftijd. Een gerechtshof in Den Haag heeft ook een hoge beroep eisen van de Zuid-Molukse regering in ballingschap afgewezen. De RMS had vorig jaar in een kort geding geëist dat de Indonesische president Yudhoyono bij zijn voorgenomen bezoek aan Nederland gearresteerd en berecht moest worden. President Yudhoyono zegde daarop zijn staatsbezoek aan Nederland af. De VS en de EU zijn het eens geworden over de uitwisseling van passagiersgegevens op vluchten tussen VS en Europa. Inlichtingendiensten kunnen die gegevens gebruiken om criminelen en terroristen te weren. Volgens EU-commissaris Malmström wordt de privacy van reizigers niet geschonden met de nieuwe wet. De Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria heet vanaf eind volgend jaar het Dat is de naam van de gemeente waaronder Pretoria valt. Het regerende ANC heeft de laatste tijd veel namen van steden veranderd in veelal Afrikaanse namen ondanks verzet van de blanke minderheid in Zuid-Afrika. Zo heet Bloemfontein tegenwoordig Manguang en is Port Elizabeth veranderd in Nelson Mandela Bay. Het weer, vooral in het noorden van het land, komt dichte mist voor.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 Yeah. it's ladies night And I'm feeling right Oh yes it's ladies night Oh what a night Oh what a night Oh yes it's ladies night And I'm feeling right Oh yes it's ladies night Oh what a night On this life your name will be seen It's me.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 Een baan die door de bomen schijnt en een ster boven een stal. En een uitsleep in de winterse kou wil ik jou. Er zijn van die mensen, die hebben al alles. En zelfs alles nog doen. ze grijpen nog niets, Maar er zijn er ook voor wie een deegstregel nog veel te kort.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 En aan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een armslee in de winterse kou. Maar het aller, allerliefste wil spend some more when you get bored All we ever wanted more a lot more than we had before So take me to sing.